Dit is Renate Evers met het Ernaal. De Deense prins Henrik is overleden. De echtgenoot van koningin Margrethe is gisteravond laat in zijn slaap gestorven, is net bekend geworden. De prins was al een tijd ziek. Het Deense Hof maakte gisteren bekend dat hij was ontslagen uit het ziekenhuis en was overgebracht naar het Koninklijk Paleis Vredensborg om daar zijn laatste dagen door te brengen. Prins Henrik is 83 jaar geworden. De Britse regering moet haast maken met het maken van nieuwe immigratieregels. Die zijn nodig vanwege de brexit. Een parlementaire commissie waarschuwt dat het een chaos wordt bij de douane- en immigratiediensten als er niet snel duidelijkheid komt. De plannen zouden er eigenlijk al eind vorig jaar liggen, maar dat is uitgesteld naar eind dit jaar. De brexit staat gepland voor maart 2019. Dus de immigratiediensten zouden maar een paar maanden de tijd hebben voor de voorbereiding. Dat is volgens de commissie onmogelijk. Chronisch zieken en gehandicapten vragen vandaag op Valentijnsdag aandacht voor de gevolgen die sommige regels en wetten hebben voor hun liefdesleven. De koepelorganisatie Iederin kreeg tientallen reacties na een oproep hierover. Zo besloot een gehandicapte vrouw niet te trouwen omdat ze er na het huwelijk flink op inkomen op achteruit zou gaan. Veel toeslagen vervallen of hulp wordt gestopt als een stel gaat samenwonen of trouwen. De belangenorganisatie vindt dat vooral gemeenten zulke mensen meer tegemoet moeten komen. Opnieuw is bij de Olympische Spelen een onderdeel van het alpine skiën afgelast vanwege de harde wind in Pyeongchang. Ditmaal gaat het om de slalom bij de vrouwen. Die wordt nu op vrijdag ingehaald. Het alpine skiën wordt al de hele Spelen geteisterd door de harde wind. Er is tot nu toe pas één onderdeel afgewerkt en het schema voor de komende dagen wordt nu aardig vol.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 Four seasons in one day. for you. attenderen, maar kring doe ik ik je tringeling. Wat ze me denken wat ze willen, al die mannen aan de kant die stond loeren mijn moves. Gezien stank, fuck uit een en weer as getting worse.